ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. D66 kan misschien nog een zetel extra krijgen. Ze lijken nu op 26 stoelen in de Tweede Kamer uit te komen. Maar mogelijk worden dat er 27. Dat heeft alles te maken met een restzetel die nog moet worden verdeeld. Hoe dan ook is D66 de grootste, zegt persbureau ANP. Ook al zijn de stemmen uit het Limburgse Venray en uit het buitenland nog niet binnen. Venray, daar denken wij dat de PVV de grootste gaat worden, zoals ze dat eh, in het verleden ook waren. Maar bij briefstemmers is dat nog nooit eerder gebeurd en zal dat voor ons gevoel ook niet gaan gebeuren. Dus op basis van die twee missende uitslagen staat D66 ruim 15.000 stemmen voor. En eh, we denken dat het gewoon niet meer ingehaald wordt. Uiteindelijk is het de kiesraad die officieel de uitslag bekend maakt. En dat gebeurt pas over een week. TUI stuurt morgen een vliegtuig naar Jamaica om minstens 80 Nederlanders op te halen. Orkaan Melissa trok daar over het eiland en heeft een spoor van vernieling achtergelaten. De vakantiegangers hebben een sms gekregen waarin staat dat er morgen een toestel voor ze klaar staat in de hoofdstad van Jamaica. De Universiteit van Maastricht stopt de samenwerking met een Israëlische universiteit. Het studentenuitwisselingsprogramma wordt geschrapt omdat de Unie niet wil bijdragen aan mensenrechten schendingen of grootschalig geweld. De universiteit in Jeruzalem werkt samen met het Israëlische leger. En de Britse regering snapt heel goed dat koning Charles de titel prins van zijn broer Andrew heeft afgepakt. Dat doet de koning vanwege een misbruiksschandaal dat steeds groter wordt. Andrew zou seks hebben gehad met een slachtoffer van zijn vriend Jeffrey Epstein. Vertelt correspondent Fleur Laansbach. Hij ontkent dat hij iets te maken heeft met slachtoffers van Epstein. Maar hij zegt ook nooit iets van sympathie richting de slachtoffers. En hij helpt ook niet mee met onderzoeken. Ja, Andrew mag zichzelf dus geen prins meer noemen. En ook moet hij zijn luxe villa uit met 30 kamers. Hij moet nu verhuizen naar een andere woning van koning Charles... die niet met belastinggeld wordt betaald. Het weer dan nog. Vanavond kan er in het westen wat lichte regen vallen. Morgen flinke buien, ook met kans op onweer bij 15 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat nog file op de A10, de Ring Zuid, richting Zaandam.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 PVV-leider Wilders heeft berichten op X gedeeld... waarin de onafhankelijkheid van de kiesraad wordt betwijfeld. Zo beweert iemand dat de beveiliging van de verkiezingssoftware... onderzocht is door een bedrijf van iemand van D66. De kiesraad zegt dat dat absoluut niet waar is. Het ledenparlement van de FNV heeft een plan voor de oplossing van de interne chaos weggestemd. De ingewikkelde organisatie binnen de bond leidt tot steeds grotere conflicten. Wat er nu moet gebeuren is onduidelijk. Bijna 150 Turkse voetbalscheidsrechters zijn voorlopig geschorst... vanwege een onderzoek naar illegaal gokken. Zeven van hen zijn actief op het hoogste niveau. Het weer, vanavond kans op lichte regen. Vannacht droog met minima rond 10 graden. Morgen wisselvallig, smiddags wat droger bij een graad of 15. Dit is ZFM.